nieuws van 12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft protest aangetekend in Turkije... tegen een oproep van het Turkse consulaat. Dat vroeg gisteren om beledigingen in Nederland... van de Turkse president Erdogan te melden. Na een oproep van de Tweede Kamer zei premier Rutte gistermiddag al dat hij opheldering wilde van de Turken. Het Turkse consulaat sprak gisteravond van een misverstand. De oproep was volgens het consulaat bedoeld voor organisaties en niet voor Turkse Nederlanders. Minister Koenders heeft toch officieel protest aangetekend. Hij vindt dat ook organisaties niet moeten worden opgeroepen om belediging te melden. De directeur van Chemiepak in Moerdijk hoeft niet de gevangenis in... naar aanleiding van de grote brand in 2011. Volgens het gerechtshof in Den Bosch is het bedrijf niet schuldig... aan opzettelijke brandstichting. Wel was er sprake van grove na onvoorzichtigheid... en daarom is de directeur veroordeeld tot een taakstraf van 216 uur... en zes maanden voorwaardelijke celstraf. Ook twee andere leidinggevenden kregen voorwaardelijke celstraffen en een werkstraf. Verder moet Chemiepak een boete van 730.000 euro betalen. Justitie had tegen de directeur vier jaar cel geëist. De brand ontstond toen een medewerker met een gasbrander een leiding probeerde te ontdooien. De gevolgen voor het milieu en omwonenden waren groot. Roemenië mag dit jaar niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival. De publieke omroep van het land heeft een miljoenenschuld bij de European Broadcasting Union die het Songfestival organiseert. De organisatie had Roemenië tot gisteren de tijd gegeven het bedrag af te betalen, maar heeft niets ontvangen. Het is voor het eerst dat een land niet mee mag doen aan het Songfestival vanwege een schuld. Het weer in het midden en noorden eerst nog zon.